Een boekraad met het NOS Journaal. In Gaza-stad worden zware Israëlische aanvallen gemeld. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn er continu luchtaanvallen op de stad... en ook beschietingen vanaf de grond. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios is Israël een grondoffensief begonnen... om Gaza-stad te bezetten. Er zouden tanks zijn gezien in het centrum van de stad. Israël voert al weken het aantal aanvallen op in Gaza-stad. Daar zouden naar inschatting van het Israëlische leger nog zo'n 700.000 mensen verblijven. De Amerikaanse president Trump stuurt een onbekend aantal militairen naar de stad Memphis om de criminaliteit te bestrijden. De stap is omstreden omdat het leger van oudsher niet wordt ingezet voor politietaken in de VS. De democraten spreken van machtsmisbruik door Trump. Wetenschappers uit België en Portugal hebben een nieuwe soort ontdekt van een plantenetende dinosaurus. Het is een zogenoemde iguanodon uit de vroege krijtperiode, zo'n 125 miljoen jaar geleden. Een schedel van de soort werd gevonden in Portugal en is in goede staat. De bovenkaak en het jukbeen van de dinosaurus zijn helemaal met elkaar vergroeid. De wetenschappers zeggen dat ze dat bij geen enkele andere soort hebben gezien. Een andere bijzondere eigenschap is het opvallend lage wenkbrauwbot. President Trump zegt dat militairen opnieuw een boot uit Venezuela hebben aangevallen. Daarbij zouden drie mensen zijn gedood. Volgens Trump ging het om drugsmokkelaars die met een boot van een Venezolaans kartel op weg waren naar de Verenigde Staten. Hij levert daarvoor geen bewijs. De aanval zou in internationale wateren hebben plaatsgevonden. Vanuit Venezuela is nog niet gereageerd op de aanval. Het weer. Er trekken buien over met in het noorden kans op onweer. Aan de kust waait het hard.